Hij zegt dat Obama een heldere en herkenbare visie over het vervolg van de missie heeft neergelegd. Obama maakte vannacht bekend dat Amerika het aantal militairen in Afghanistan het komende half jaar met 30.000 opschroeft naar 100.000. Over anderhalf jaar begint de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Dan zijn de Afghaanse machthebbers volgens Obama sterk genoeg om zelf de orde te handhaven. Ook minister Van Middelkoop benadrukt de overdracht van verantwoordelijkheden aan de Afghaanse autoriteiten. En zegt dat de regering nog geen besluit heeft genomen over een Nederlandse bijdrage aan de missie na augustus. Vicepremier Bos is net als de Tweede Kamer tegen een langer verdracht van verantwoordelijkheden aan de Afghaanse autoriteiten. En zegt dat de regering nog geen besluit heeft genomen over een Nederlandse bijdrage aan de missie na augustus. Vicepremier Bos is net als de Tweede Kamer tegen een langer verblijf in Afghanistan. Maar binnen het kabinet gaan ook stemmen die ze hebben opgezocht via Google. Nu is het nog vaak zo dat mensen een betaalde registratie bij een nieuwswebsite kunnen omzeilen door de artikelen via Google op te zoeken. Mediabedrijven klaagden hierover omdat Google zo over hun rug veel reclameinkomsten zou opstrijken. Nu heeft Google zijn programma zo aangepast dat uitgevers een limiet kunnen stellen op het aantal nieuwsberichten dat gratis is op te zoeken. Internetters moeten zich registreren zodra ze op een dag vijf artikelen hebben aangeklikt. Grote woningbouwcorporaties slopen nog steeds veel goedkope huurwoningen en bouwen er vooral dure huurwoningen bij. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Vorig jaar ging het aantal woningen met een huur tot 350 euro per maand bij de grote corporaties met 5% omlaag. Terwijl het aantal dure huurwoningen steeg met 13%. De sloop van de goedkope woningen jaagt mensen vaak uit hun buurt waaraan ze erg gehecht zijn. Diverse instellingen pleiten er dan ook voor om meer te renoveren in plaats van te slopen en nieuwbouw neer te zetten. Het weer overwegend bewolkt met in de loop van de dag van het westen uit wat regen. Het wordt een graad of 6.